onderzoekers is het de eerste keer dat de gevolgen van onvrijwillig meeroken zo uitgebreid zijn bestudeerd. Jaarlijks vallen wereldwijd 600.000 meerookdoden, zeggen de onderzoekers. De meeste overlijden aan hartkwalen die door meeroken zijn veroorzaakt. Andere doodsoorzaken zijn ademhalingsproblemen en longkanker. Meer dan een kwart van de 600.000 meerookdoden zijn kinderen. Vooral in arme landen overlijden relatief veel kinderen aan de gevolgen van meeroken. Dat komt volgens de onderzoekers doordat ze vaak al zijn verzwakt door infecties. De Zimbabweanse premier Tsvangirai daagt president Mugabe voor de rechter. Mugabe heeft zonder toestemming van Tsvangirai tien nieuwe provinciegouverneurs benoemd. Volgens Tsvangirai had de president volgens de Zimbabweanse grondwet wel toestemming aan hem moeten vragen. Tsvangirai wil dat de rechter de benoemingen intrekt. Mugabe heeft nog niet gereageerd. De twee rivalen vormden vorig jaar een regering van nationale eenheid... nadat de verkiezingen op geweld waren uitgelopen. Maar stabiel werd de regering nooit door de voortdurende spanningen tussen de twee. Tsvangirai en Mugabe hebben beide al te kennen gegeven... dat ze weinig meer zien in de eenheidsregering. De Zuid-Afrikaanse president Zuma is vandaag in Zimbabwe... om te bemiddelen tussen Mugabe en Tsvangirai. In Vught is vannacht opnieuw een auto in vlammen opgegaan. Het Brabantse dorp wordt al anderhalve maand opgeschrikt door autobranden. In die tijd zijn zeker 17 auto's in brand gestoken. De politie heeft nog geen idee wie er achter de autobranden zit. De burgemeester van Vught heeft de inwoners opgeroepen om goed op te letten... en verdachte situaties meteen te melden.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 eyes, eyes, eyes, eyes.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 Thank you, DJ. <laughs>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 continent van onze aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten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 first time in years. When the love around begins to suffer, and you can't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 of sweet surrender. What a shame we never.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 a shame 见。 Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Braziliaanse politie zegt de gevaarlijkste sloppenwijk van Rio de Janeiro onder controle te hebben.